5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Banken verdienen steeds minder aan hypotheken. Dat komt vooral door de groeiende concurrentie op de hypotheekmarkt... door bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars... blijkt uit gegevens van de Universiteit van Amsterdam en de vereniging Eigen Huis. Banken zijn bang klanten te verliezen als ze hypotheekrentes verhogen. Om concurrerend te blijven leveren ze daarom in op hun eigen winsten. Voor huiseigenaren is de ontwikkeling dan ook gunstig. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt toch niet overmorgen vrij. Vrijlating is opgeschort omdat zijn zaak eerst beoordeeld moet worden door een commissie die gaat over voorwaardelijke vrijlatingen. Volgens een woordvoerder moet de vrijlating opnieuw worden bekeken omdat het besluit om zijn straf om te zetten naar huisarrest te vroeg is genomen. Pistorius werd in oktober veroordeeld tot vijf jaar cel voor dood door schuld. De gehandicapte atleet schoot zijn vriendin Riva Steenkamp in hun huis dood. Hij zegt dat hij dacht dat hij op een indringer schoot. In de Gelderse gemeente Beuningen zijn acht leden van motorclub No Surrender opgepakt door de ME. Ze hadden de verzegeling verbroken van hun voormalige clubhuis dat ruim een week geleden door de autoriteiten was gesloten. Vanochtend mochten vier leden van de club het pand in om er spullen uit te halen onder toezicht van de gemeente. Maar toen een vertegenwoordiger van de gemeente aankwam stonden er veel meer mannen en was de verzegeling al verbroken. De politie heeft een man uit Bennekom opgepakt die net deed of hij arts was en forensisch patholoog, iemand die de doodsoorzaak van mensen vaststelt. Daardoor kon hij meer dan een half jaar gastlessen geven aan de politieacademie in Apeldoorn. De man zou een vervalst universitair diploma hebben gebruikt. Het weer, steeds meer opklaringen. In het westen misschien nog een bui. Het is 19 tot 22 graden. Morgen periode met zon. In het westen wat meer bewolking. En een graad of 23. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog relatief mee met de drukte op de wegen in de Randstad. De meeste files eh, zijn minutenwerk. Dit zijn de files met iets meer vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en de afrit Bunschoten 8 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade 4. De A8 Amsterdam-Zaandam bij Knoopend Zaandam 3. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen het Rotterpolderplein en Hoeverdorp 5 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer. En ook vanuit Den Haag staat er eh, file 3 kilometer. De N15 te Rotterdam. Daar is de Botlektunnel weer open.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 She's Miss California, hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay. Drives a Maranello. Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded stars that know her name. She's Miss California, hottest thing in West LA.